Maar sommige partijen in de Kamer vinden dat niet genoeg. Ze zeggen dat Mark Rutte mede verantwoordelijk is voor de problemen... en vinden het gek dat hij gewoon lijsttrekker blijft. We hebben de minister-president gezien die zijn ontslag indient. Eh, en hij neemt een appel en hij fietst naar de volgende verkiezingen. Dat is waar het op lijkt. Maar wat betekent dit nou voor hem? En degene die over alles al tien jaar verantwoordelijk is, die gaat lachend, lachend gaat hij gewoon door. Nu reageert Rutte dus op die kritiek. Waarschijnlijk duurt het debat nog de hele avond. Iedereen die een coronavaccin heeft gehad... zou gewoon weer het vliegtuig in moeten kunnen stappen naar een EU-land. Dat wil een internationale luchtvaartorganisatie. Eerder kwam de Griekse premier ook al met zo'n soort plan. Donderdag gaan de EU-leiders over het idee praten. Excelsior is de eerste kwartfinalist van de KNVB-beker. De Rotterdammers hadden er wel een strafschoppenserie voor nodig. Tegen MVV stond het na 90 minuten 2-2 en dus werd het verlengen. Daarin werd er niet gescoord en dus eindigde de wedstrijd in strafschoppen... met uiteindelijk winst voor Excelsior. En ken je deze man nog? One of the most popular adventures here at the Greater Winwood Exotic Animal Park is a ticket for you. And that's private playtime with a baby tiger or a baby bear. Joe Exotic uit de populaire Netflix-serie Tiger King. Die zit op dit moment in de gevangenis. Hij kreeg 22 jaar cel voor onder meer dierenmishandeling... en het plannen van een aanslag op zijn aardsvijand Carol Baskin. Maar de advocaten van Joe Exotic denken dat hij ieder moment vrij kan komen. Ze gaan ervan uit dat Donald Trump daar in zijn laatste dagen als president voor gaat zorgen. You know, if we get the official notification, we'll come by cell phone, which we all keep it right next to us, right? 24 hours a day. Als Joe Exotic echt wordt vrijgelaten... dan staat er volgens zijn advocaat al een limo klaar om hem naar een geheime plek te brengen. Het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. Morgen opnieuw grijs en regenachtig. Het wordt zo'n 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staat file op de A10, ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam Buitenveldert en de afrit Watergraafsmeer 4 kilometer met een kwartier vertraging.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 Ik, ik, was met de kerst bij mijn moeder en dan keek ik even op zolder... en er stond een hele collectie langspeelplaten van mijn vader. Waarschijnlijk heb ik daarvan ook mijn natuurlijke aversie voor... of nee, aversie, geen aversie, natuurlijke liefde voor jazzmuziek. Dus vandaag eh, alles van eh, langspeelplaten. Dat geeft een extra uitdaging, want je kan geen timer zien... hoe lang een nummer nog duurt. Dus het is, eh, het is allemaal leuk. Het eerste nummer, Toets Tielemans... dat mistige rode beest uit de film Turks Fruit. Echt Nederlands. En we gaan gelijk door naar, naar de volgende langspeelplaat van Count Basie. En dat is... Farmers, Farmers Marcus Barbecue met St. Louis Blues. En in de tweede uur staat helemaal in het teken van de Big Band. Eh, en als u nu denkt van wat hoor ik nou kraken. Dat zijn, eh, dat zijn dus echte LP's. En dat eh, is best wel eigenlijk een beetje grappig. Dat dat decente kraken gewoon er toch dwars doorheen gaat. Het ligt niet aan uw verbinding. Nou als je het over... LP's hebt En zeker uit de tijd dat mijn vader natuurlijk waanzinnig van jazz hield. Mag zeker de Ella Fitzgerald niet missen. Ella, Fitzgerald is een van de grootste Amerikaanse jazzzangeressen. En wat ook wel de grootste jazzvocalist in de wereld beschouwd. Ze is er ook door gewaardeerd. Ze won 13 eh, Grammy eh, Awards. Ik heb een prachtig nummer uitgekozen van eh, de LP Ella en Louis. Dus samen met Louis Armstrong. En het nummer heet On the Sunny Side of the Street. dream If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. just over gaaf is dat? Gewoon een LP uit de eh, late jaren 60. En gewoon op een uh, platenspeler hier gelegd. En het doet het gewoon nog. Het was uh, Ella Fitzgerald samen met Louis Armstrong. Met On the Sunny Side of the Street. Ik heb nog een nummer van Count Basie klaar liggen. Van dezelfde LP. Farmers Market Barbecue. En dit is de Blues voor de Barbecue. Misschien wat voor vanavond. Count met zijn big band. Over big bands gesproken. Het tweede uur gaan we helemaal over ook eh, op big band muziek. Alleen dan niet 50 eh, jaar oud van eh, deze LP's. Maar hedendaagse big band muziek. En je ziet dan ook dat er eigenlijk qua stijl en de big band muziek niet zo heel erg veel veranderd is. In de tweede uur dus complete digitale muziek. En nu alles eh, van LP. Ik kan u wel vertellen, het is eh, lastiger dan dat je denkt... om van een LP eh, muziek af te spelen. Want je ziet geen tijd lopen voor je in je beeldscherm. Je ziet niet wanneer het intro voorbij is... en je ziet niet wanneer het einde komt. Je moet echt heel goed opletten bij, bij langspeelplaten af, afspelen. Deze langspeelplaten zijn allemaal uit mijn vaders collectie. Ze zijn allemaal <laughs> minimaal 50 jaar oud, maar het, gaat nog lekker. En het zit een lekkere kraak tussendoor. En zeker als je over die tijd van jazzmuziek hebt van 50 jaar geleden... mag zeker eh, Ella Fitzgerald en Louis Armstrong niet missen. so nice. I can tell, Jerry, you're still glowing. Eh, Louis Armstrong. LP's van 50 jaar oud, zoals al gezegd. Nogmaals een hele fijne goedemorgen hier bij ZFM Jazz... vanuit een nu wel echt regenachtig eh, Zandvoort. Het is langzaam begonnen eh, met, met regenen. En ik wil ook graag iedereen verwelkomen van over de grenzen. Auch een welkom met zo mijn deutsche vrienden die immer zuhören. And, en of course to my wonderful friend from London, Jane. Welcome to the show. En ik had normaal gesproken op dit uur altijd eh, de agenda, de jazzagenda staan. Maar aangezien we natuurlijk eh, allemaal in coronatijd zitten... is er weinig eh, jazzagenda te zeggen. bij mijn keuze van platen voor vandaag... en zeker de, de langspeelplaten die ik heb uitgekozen... zijn allemaal minimaal 40 jaar oud. Mag ook zeker een Nederlandse jazzzangeres niet missen. En die wordt ook wel de Nederlandse jazzzangeres ja, de, de, Lady of Jazz van Nederland genoemd. En dat is uh, Rita Reis. Love is like a never-ending melody. Poets have compared it to a symphony. Symphony conducted by the lightning of the moon. But our song of love is slightly out of tune. Once your kisses raised me to a fever pitch. Now the orchestration doesn't seem so rich. Seems to me you've changed the tune we used to sing. Like the bossa nova love should swing. We used to harmonize two souls in perfect time. Now the song is different and the words don't even rhyme. Cause you forgot the melody our hearts would always croon. And so it good so hard that's slightly out of tune. Now the orchestration doesn't seem so rich. Seems to me you've changed the tune we used to sing. Like the bossa nova, love should swing. to be. Join with me in harmony and sing a song of loving. We're about to get in tune again before too long. There'll be no desafinado when your heart belongs to me completely. Then you won't be slightly out Eh, spelen we van langspeelplaten het eerste uur. ik moet zeggen, het is eh, lastiger dan <laughs> verwacht. Want, eh, en zoals ik net ook al zei, je kunt niet zien hoe lang het nog duurt. Ehm, vorig jaar waren we op muziek bij Laura Fici. En Laura Fici die is heel bekend in, in, in het Verre Oosten. En in het Verre Oosten heeft hij ook een, een prachtige LP uitgebracht. En daarom ze heb ik daar ook een nummer van uitgekozen. En dat is, eh, dat LP, die LP heet Going East. Het is een prachtige LP. Hij is ook helemaal paars. Echt typisch hoe je ook een beetje verwacht van het Verre Oosten uit China. Beetje kitschig. En het eh, nummer heet eh, Stormy Weather. no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather together rocking chair will get me. All I do is pray. The Lord above will let me walk in the sun. luisteraars. Ik ben Laura Fiji, vriendin van Jazz FM op ZFM Radio. Het ritme van Zandvoort. Ja, dat was eh, Laura Fici. We waren vorig jaar bij haar op bezoek en mochten eh, een paar tunes opnemen. En eh, we blijven op Nederlandse bodem. mijn vader had ook een bijzondere voorliefde voor Rita Reis. En daarom nog een nummer van haar, Rita Reis. I know why I've waited. No, I have been blue. Prayed each night for someone exactly like you. Why should we spend money on a show or two? No one does whose life seems exactly like you. You make me feel so grand. I wanna you seem to understand each foolish little scheme I'm scheming, dream I'm dreaming. Now I know why mother thought me to be true. She meant me for someone exactly like you. Russell's laugh scenes, exactly like you. You make me feel so tell me that you're gone away. Don't say that we must fight. Don't break your baby's heart. You know I've loved you for these reis met, met eh, de Dutch Swing College Band. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar eh, ik was toch iets te overvorderd met de techniek... en de eh, langsbootplaten, toch even een hele andere techniek. Ehm, ik heb nu een plaat klaarstaan, dat, daar gaan we de tweede uur een moderne versie van draaien. Dit is met Ella Fitzgerald, nog een keer Ella Fitzgerald... samen met Louis Armstrong en de, de Lady is a Tram. And never wished for Turkey as I hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux Arts ball, and what is twice as sad? I've never been to a party where they honored Noel Cadd. Social circles move too fast for me. My whole bohemia is the Oh, wat een geluid heeft deze vrouw ook. Ella Fitzgerald, fantastisch, eh, fantastisch nummer, de Ladies and Tramp. Zometeen de tweede uur beginnen we ook weer met, een, eh, met hetzelfde nummer eigenlijk, de Ladies and Tramp. En je zult het niet geloven, maar dat is een opname van vorig jaar. Van de, van de Voice of Holland. Dat zijn twee jonge mensen die dat eh, nummer nog een keer vertolken. Dus zo zie je ook maar hoe, hoe tijdloos deze muziek eigenlijk is. En ik blijf nog even bij Ella Fitzgerald, omdat het gewoon een, een fantastische jazzvocalist is. En eh, we hebben het volgende nummer uitgekozen en dat heet Sunny. Alles behalve wat het nu in Zandvoort is. eerste uur. Eh, we gaan eruit met de mooie klanken van uh, Ella, Fitzgerald, Ella Fitzgerald, Sunny. Het tweede uur eh, staat helemaal in het teken van big band muziek. Maar vooral hedendaagse big band muziek. Ook van jonge Nederlandse artiesten die gewoon nu actueel zijn. En dit uur hadden we alleen LP's van een jaar of 50 oud.